9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De vier grote Nederlandse telecombedrijven moeten miljoenen euro's boete betalen van toezichthouder ACM. KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone hebben onjuiste en onvolledige informatie op hun website staan. Volgens de toezichthouder kunnen consumenten hierdoor niet goed abonnementen met elkaar vergelijken. T-Mobile krijgt de hoogste boete van bijna 4 miljoen euro. De boetes voor de andere drie telecombedrijven zitten tussen de 2,7 en 3,5 miljoen euro. In Heerlen zijn een vrouw en haar hond bij een woningbrand om het leven gekomen. De brandweer wist ze nog wel uit het pand te krijgen, maar reanimeren hielp niet meer. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Politie en brandweer doen onderzoek in Heerlen. Als er voor 2 januari geen oplossing is voor de pensioenstaking in Frankrijk... dan is het de langste staking uit de geschiedenis van het land. Omdat pas volgende week de onderhandelingen over de pensioenplannen worden hervat... is de kans groot dat het gaat lukken. Het record staat nu nog op 28 dagen non-stop staken. In de winter van 1986 werd er toen gestaakt voor het behoud van lonen en arbeidsvoorwaarden. En 2019 was een goed jaar voor de financiële markten. De beurzen op Wall Street staan op recordhoogte... en de AIX heeft sinds 2001 niet meer zo hoog gestaan. Onder meer chipmachinebouwer ASML, chemiebedrijf DSM... en betaalplatform Adyen deden het goed. De reden voor het optimisme op de beurs is dat er voorlopig geen recessie lijkt te komen... en er een kleine economische groei blijft. Ook is er goedkoop aan geld te komen door de lage rente. Het weer nog. De zon schijnt vandaag volop. Al is er lokaal flink wat hoge bewolking. Het wordt 5 eh, tot 8 graden en het waait stevig. Morgen oudjaarsdag bewolkt en kans op wat regen. Het wordt dan een graad of 7.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 En ja, het is kerstvakantie. Maar geen kerstplaten meer hier bij ZFM. Wij draaien alleen met de lekkerste muziek. 123 dagen tot de Formule 1. Morgen Oudjaarsdag. En mijn naam is Walter Sands. En ik ben tot 10 uur bij je.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 Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing tell me nothing living like a rock star.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 Hier bij ZFM waar het tien over 9 is. Buiten is het 4 graden op de officiële ZFM thermometer. Het wordt een stralende dag, 7 graden. En voor iedereen die meedoet met de nieuwjaarsduik... watertemperatuur van de zee, 8 graden. Dreams hier bij ZFM waar het bijna kwart over negen is. Ja, en dan begint dat nieuwe jaar. En heb je al gekeken wat voor jaar dit eigenlijk wordt? Het is echt bizar. Ik heb het even een lijstje voor je gemaakt... wat er allemaal aan activiteiten alleen al tot augustus allemaal plaatsvindt. Februari, 30-jarig bestaan van ZFM. Heel belangrijk natuurlijk. Dan is het even rustig tot april en dan barst het los. 35 dagen feest, evenementen in het kader van de Formule 1. 27 april Koningsdag, dat dan daarna meteen de Formule 1. 4 mei en dan 5 mei, 75 jaar bevrijding. Dan is het even een weekje rustig, dan begint het Songfestival. Daarna, na het Songfestival, huppakee, hemelvaart en daarna weer Pinksteren. Dan nog even een weekje vrij en niks te doen. En dan begint het EK alweer. En dat duurt van 12 juni tot 12 juli. En dan hebben we het EK gehad mag je nog even twee weken aan het werk. En dan beginnen de Olympische Spelen tot 9 augustus. Dus als je je baas vrij wil vragen, half april tot 9 augustus, dan zit je redelijk. Dit is Maxwell. dream that should not have been a fantasy. dat het heerlijk moet zijn bij een redelijke vorst... en dat kan zijn van 0 tot min 10 graden in het frisse zeewater te duiken. Zandvoort krijgt zijn eerste badgasten op nieuwjaarsmiddag. Vroeger kan men het badseizoen al niet openen. Daaronder zijn leden van de zwemvereniging Jort. En werkelijk gaat er één kopje onder. Dat geldt dan meteen ook voor de rest. Wegwezen jongens, de eer is gered. En nu zou een bezadigde toeschouwer ze kunnen afvragen... waarom doen ze dat nou allemaal? If you see of the road. ZFM waar het 20 over 9 is.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 Hij is, eh, hij is op tour. Kunnen we nog zien in januari. Volgens mij Paradiso in die kant op. Moet je maar even kijken. Bijna half tien. Wij gaan door naar een lekkere oude plaats. Hier is die. When I say to get out of temblar Santiago, tierra va a temblar Camagüey. Que no me llore, que no me llore mi que te dije negrona que te fuera ya. Porque me castiga mucho pioncito mi lapito flauticamente, curvilúdica y anacaurística, super heterodina y microsincrónica. Había una chiva ética, pelética, peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético, pero mira lo tuyo es la muerte. Joey Torres heet deze eh, meneer met het vriendelijke liedje Get Out of My Way. Ja, en dan is het dus half tien en de vaste luisteraars weten het. Tijd voor dat ene jazzplaatje. vandaag in Jazz is niet eng. Een plaats die, eh, die kent iedereen. En toch is het geen grote hit geweest in 1970. Van Morrison. Hij staat zelfs 1263 eh, in dat lijstje van die andere zender. En eh, ja, leuk dat je hem hier bij ons op ZFM hoort. Hier is die Moondance van Van Morrison in Jazz is niet eng. Hier bij ZFM, waar het half tien well, geweest is. It's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantabulous night to make romance Need the cover of October skies You know the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, oh, my love? my love. Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. and I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know Eh, hier bij ZFM. Waar het zes over half tien is. En we lekker doorgaan met de plaat van afgelopen jaar. Juice van Lizzo. Daar kun je niet omheen. Super. don't even gotta try. You know. I like shot make it better over time. You know. They just say I'm not the baddest bitch you like. <laughs> ain't my fault. your bitch. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga. Zo met Juice. Ja, en dan een berichtje nu op NH net verschenen. Ben jij een racefan? Nou ja, en wie is dat niet hier in Zandvoort? NH, en dat geldt ook voor eh, ZFM Zandvoort... is op zoek naar de grootste racefan. En je kunt je opgeven. Op de site van NH staat een linkje, daar kun je opgeven. En dan komen ze misschien bij je langs om jouw verhaal te vertellen. Of je meldt je natuurlijk gewoon hier bij ZFM Zandvoort. En dan nemen wij jouw verhaal op. Dat is een leuk, eh, leuk initiatief. Dus eh, NH Nieuws en ook ZFM zoekt de grootste racefan. Kijk op de site van NH en dan horen we je graag. my door. I hear them whispering, they're trying to ride it out. They've never gone this long without a kill before. Mayer, Vultures. dan gaan we door zo. Met een hele mooie plaat. En dan moet het echt even stil zijn. Stuur iedereen de kamer uit. Zet je radio hard. En dan komt die nieuwe plaat van Maan. En die is zo mooi. hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas en kijkt uit het raam en ze vraagt zich af hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld. Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké en ze lult met ze mee. huilt, maar ze lacht. En nu, ze laat het los. En nu, ze laat het los. alleen als ze loopt in de stad En ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan En ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn En gaat door met de schijn En ze lacht Ze huilt, maar ze lacht Wat als ze morgen besluit niet te schuilen Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen Nog steeds van haar houden als ze huilt. Als ze huilt en niet lacht. en ik vraag me af Hoe zou het voelen mezelf te zijn Want soms doet het pijn als ik huil Maar ik lach Miley Cyrus, Ariana Grande. Don't Call Me Angel. Van de nieuwe ja, Charlie's Angels film. Maar ja, of die zal zijn zoals die anderen. Ach, dat weten we 9 januari, dan komt die uit. Gaan wij door met Santana. Lang niet gehoord. Leuke plaats, leuke plaats. Nog even het huishoudelijks. Vrijdag zijn we erbij met de nieuwjaarsreceptie. ZFM zit live uit. Zaterdag live. Goedemorgen Zandvoort. En zondag zendt het ZFM het nieuwjaarsconcert live uit. Hier op ZFM Zandvoort. Rihanna, She's Not There. Hier bij ZFM. En de luchtgitaren mogen weer in de kast. Want wij gaan door met Tino Martin en René Vroger. Een lekkere meezinger hier voor Tine. Iedere morgen zonder zorgen. Ja, dat is toch wat ik het liefste wil Want de toekomst, ja die begin vandaag. Ik zong al meer dan duizend liedjes. Maar er is niet zo mooi als het geluk. Een lach en een traan, dat is het bestaan. Zet mijn vrienden en familie bovenaan. done bij ZFM. Ja, dat was hem dan. Bijna 10 uur. Mijn jaar zit erop bij ZFM. Volgende week maandag ben ik er weer. En eh, ja, we eindigen met eigenlijk met één plaat.